Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Wopke Hoekstra is niet beschikbaar als lijsttrekker voor het CDA. Dat zegt hij in een interview met de Telegraaf. Volgens Hoekstra is hij meer een bestuurder dan een beroepspoliticus. Ik wil dicht bij mezelf blijven, aldus dus de minister van Financiën in het interview. Hoekstra werd genoemd als mogelijke kandidaat om het CDA te leiden bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Andere namen die rondgaan zijn minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid... en staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken. Een Urker viskotter heeft op de Noordzee een bootje met migranten gered. Volgens de eigenaar van de Urk 48 dobberde het bootje zonder benzine op een drukke vaarroute... en is het een wonder dat het niet is overvaren. De 26 opvarenden, van wie drie kinderen, waren in redelijke doen... en komen vermoedelijk uit Irak. De migranten wilden waarschijnlijk vanuit Calais het kanaal oversteken... maar raakten verdwaald. Ze zijn overgedragen aan de Britse kustwacht. De Surinaamse president Bouterse heeft een gesprek gehad met de winnaars van de verkiezingen over de overdracht van de regering. Dat laten Bouterse, VAP-voorzitter Santokki en ABOP-leider Brunswijk in een gezamenlijke verklaring weten. Bouterse zou mee willen laten zien dat hij bereid is de macht te willen overdragen. Eind juni komt het nieuwe parlement bijeen en wordt duidelijk wanneer de Surinaamse volksvertegenwoordigers een nieuwe president kiezen. Om president te kunnen worden heeft Santokki 34 zetels nodig... en een samenwerking met andere partijen noodzakelijk. Boink, de belangenvereniging van de ouders in de kinderopvang... is opgelucht dat kinderen onder de zes... met hun verkoudheid niet langer door de opvang of school mogen worden geweigerd. Het RIVM heeft de regels aangepast. Veel kinderen hebben een snotneus zonder dat er sprake is van corona. Volgens Boeing werd de situatie door de weigering van scholen en kinderopvang echt onhoudbaar. En dan het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog... maar in het noorden blijft regen mogen, mogelijk.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 all our troubles aside time that I miss it anytime I go through. Let me say I'm spending good vibration. But I miss it everybody just a rubber down, yeah. And I miss it what's the gal and just a happy dance, yeah.